Van 12 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. De cao-lonen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in het laagste tempo gegroeid sinds eind 2005. Volgens het CBS stegen de lonen gemiddeld 1,2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen namen de lonen nog met gemiddeld ruim 3% toe. In de gesubsidieerde sector, zoals musea en theaters, stegen de lonen met 1,8% nog het hardst. Bij particuliere bedrijven namen de lonen met 1% toe. Informateur Jane Quilling biedt vanochtend zijn eindverslag aan koningin Beatrix aan. Daarna worden vermoedelijk één of twee nieuwe informateurs benoemd. Waarschijnlijk beginnen dan vanmiddag de onderhandelingen over een Paars Plus kabinet. VVD-leider Rutte, PvdA-leider Cohen, D66-leider Pechtold en GroenLinks-leider Halsema komen dan bij elkaar om voor het eerst officieel over de inhoud te praten. Twee weken geleden zag de VVD geen perspectief in Paars Plus, maar zaterdag zei Rutte dat er nu voldoende basis en vertrouwen is. In China is een Amerikaanse geoloog veroordeeld voor het stelen van staatsgeheimen. De in China geboren Xu Feng heeft acht jaar gevangenisstraf gekregen. Volgens zijn advocaten eh, hebben agenten tijdens het verhoor sigarettenpeuken op zijn arm uitgedrukt. De geoloog werd eind 2007 gearresteerd omdat hij had bemiddeld in de verkoop van gegevens over de Chinese olieindustrie aan zijn werkgever. Een consultancybedrijf dat gevestigd is in de Amerikaanse staat Colorado. Volgens de Chinese rechten bevatten de gegevens staatsgeheimen. 44-jarige Xu is daarom veroordeeld voor een poging tot het verkrijgen en verkopen van staatsgeheimen. Tennisser Timo de Bakker is opgeklommen van de 49ste naar de 41ste plaats op de wereldranglijst. De acht plaatsen winst konden eh, komen door de Bakkers prestatie op Wimbledon, waar hij de derde ronde haalde. De Spanjaard Nadal verstevigde zijn overwinning op Wimbledon zijn eerste plaats op de ranglijst. Roger Federer, die in Londen in de kwartfinale strandde, zakte naar de derde plaats. Tweede staat nu de Serviër Djokovic. Het weer bewolkt een kans op wat lichte regen.